Eerder stortte ook zo'n toestel neer in Indonesië. TUI blijft dus met dat vliegtuig vliegen... en heeft nauw contact met de luchtvaartautoriteiten. China heeft 90 van dat soort vliegtuigen... en dat land heeft besloten uit voorzorg die vliegtuigen aan de grond te houden. In Woepertaal in Duitsland, net over de grens bij Venlo... zijn acht huizen ontruimd omdat ze dreigen in te storten door een zinkgat. Tientallen mensen hebben de nacht ergens anders doorgebracht. Gisteren ontstonden scheuren en barsten in de huizen. Het zinkgat in Woepertaal is mogelijk ontstaan... door weggespoelde grond of mijnbouw. Friesen zijn het meest trots op hun provincie. Ook Zeeuwen, Drenten en Groningen zijn trots, blijkt uit onderzoek. Mensen in Zuid-Holland zijn het minst trots op hun provincie. Groningers, Friezen en Limburgers voelen zich meer verbonden met de provincie dan met Nederland. In Overijssel voelen mensen zich meer verbonden met hun eigen streek. En in het westen voelen mensen zich verbonden met de stad. Ruim 80% van de Nederlanders weet niet wat de nieuwe Europese betaalwet is en wat die inhoudt. En daarom begint de Nederlandse Bank een voorlichtingscampagne. De nieuwe PSD2-wet is bedoeld om het betalingsverkeer makkelijker te maken. Maar bedrijven willen dan wel inzagen in de bankrekening. En daar moeten de Nederlandse Bank en de consument eerst toestemming voor geven. Tot besluit nog het weer. Buien, soms met hagel of natte sneeuw.